Zit van der Linde met het NOS-journaal. Het aantal ernstige ongelukken met fatbikes is flink toegenomen. Het afgelopen voorjaar belanden er 115 mensen bij de spoedeisende hulp. In de eerste maanden van het jaar waren dat er 25. Volgens het kenniscentrum Veiligheid NL was bijna de helft van de slachtoffers tussen de 12 en 15 jaar oud. Van deze groep liep een kwart hersenletsel op. Het kenniscentrum wil dat er een minimale leeftijdsgrens voor fatbikes komt van 16 jaar en niet van 14, zoals de Tweede Kamer dinsdag bespreekt. In de Duitse deelstaat Brandenburg zijn de verkiezingen gewonnen door de SPD. De Sociaal-Democratische Partij krijgt volgens de voorlopige uitslag 30,9% van de stemmen. De radicaal-rechtse AFD volgt op de voet met 29,2% van de stemmen. In de peilingen werd winst voorspeld voor de AFD. De huidige coalitie kan niet door, want de CDU boekte het slechtste resultaat ooit in Brandenburg. En de Groenen zijn zelfs uit het deelstaatparlement gestemd. Winnaar SPD heeft AFD uitgesloten en heeft de nieuwe Ruslandgezinde partij van Sarah Wagenknecht nodig om een regering te vormen. Bewoners van drie appartementen in Amersfoort kunnen niet terug naar huis na een brand. Die brak gisteren uit in de keuken van een restaurant onder de appartementen. 20 omliggende panden werden ontruimd, waaronder een bakker en een supermarkt. Toen de brand onder controle was, werden de meeste panden weer vrijgegeven. Verkeer moet vanochtend rekening houden met extra reistijd op de A10. Bij werkzaamheden aan de ringweg van Amsterdam ontstond een scheur in het wegdek. Daarom wordt vanaf komende ochtend één rijstrook afgesloten voor verkeer dat van de A4 komt. Het weer. Vannacht trekt er vanuit het zuiden wat regen over het land.